Weet je nog dat je stond te dansen op 50 Koningsdag en dat er een nieuwe pauze werd verkozen? Dat je je nagels eraf beet tijdens de Formule 1 in Zandvoort? Het jaar 2025 is alweer bijna voorbij. Voordat je het door hebt, welke rapes heb je de afgelopen 12 maanden meegepakt? Vanavond blikken we terug drie uur lang op het afgelopen jaar in de Dance Department Jaarmix van 2025. Ik ben Armin van Buren en ik heet je welkom op onze dansvloer. We trappen hem af met Wonderkind Maupi. en Like I Like It. Met Frankie Risardo hier. Gelukkig nieuwjaar. Ik moest even goed nadenken over wat mijn favoriete dance track van dit jaar was. En uiteindelijk is mijn keus gevallen op de Zuid-Amerikaanse producer Chino Negro. Zijn plaat Funky Beat heb ik de hele zomer gedraaid en draai ik nog steeds. En soms heb je aan een hele dikke groove gewoon genoeg. Super toffe track dit, Funky Beat. Chino Negro is mijn favoriete track in de dance voor 2025. beste van 2025. Je luistert naar de jaarmix van 538 Dance Department. Ik ben Armin van Buren en je hoort in een track die door eh, Frankie Rizzardo benoemd is tot de allerbeste van het afgelopen jaar. Chino Negro en Funky Beat. We hebben voor de jaarmix van vanavond verschillende DJ's gevraagd naar hun beste track van 2025. Vanavond hoor je onder andere die van Ben Ball, Leighton Jordani en Chris Stassi. Nu verder met Moby, Blondish en Kiko Franco. Dit is Natural Blues. tell the difference yet. That's what you're coming for, but they don't wanna let you in. You drop your back to the floor. You're asking what's happening. It's getting late now, Hannah. Love like the arguments, but she sips the Coca-Cola. She can't tell the difference yet. Department Gear Mix. Got ready for the night. She's heading for the light. But she sees the vision going. Cup line after line. See how she looks in trouble. See how she looks in trouble. See how she dances and see how she dances and she sips a Coca-Cola. She sips a Coca-Cola. She can't tell the difference. Yeah. Thank you. difference yet. That's what you're coming for. They don't wanna let you in. You drop your back to the floor. You're asking what's happening. It's getting late now, hey now. Love her, the audience. she sips the Coca-Cola. She can't tell the difference yet. Shakedown in de Leighton Jordani en Anima remix in de jaarmix van 2025 bij Dance Department. Ik ben Armin van Buren en in januari dit jaar nodigden we Max Styler uit voor onze hotmix. Een van de grootste talenten wat afgelopen jaar is al flink wat jaren bezig. En hij vertelde ons hoe hij al die tijd gemotiveerd bleef om door te gaan. I don't know. There's something in me that pushes me, and I don't know what that is. Maybe I need to talk to a therapist <laughs> or something. I'm not sure. Dit is Max Styler en You and Me in Dance Department 538. acht met de man die dit jaar een residency kreeg in de grootste club ter wereld, de Universe op Ibiza. Je hoorde Fisher en Stay. De man opende iedere avond die club door uit het plafond getakeld te worden. Het zag er echt heel dik uit. Verder met de jaarmix van 2025 van de ene ADHD naar de andere. Dit is James Hype en Don't Wake Me Up. mama, mama see, what's what's you got a drink, what's what's you got a drink up, yeah, heart, heart, to the girl, I'm back, mama, mama see, no, no, no, my seat, crazy, baby. van dit jaar was Ben Wall. Hij maakte al heel lang naam op kleine technofestivals in Nederland, maar dit jaar leerden steeds meer festivalgangers en muziekliefhebbers zijn naam kennen. Dive hoorde je een van de meest gehypte tracks van dit jaar in de Dance Department Jaarmix van 2025. En als we dan toch bezig zijn met grote doorbraken, Lammer is de naam die we dit jaar uit iedereen zijn mond hoorden komen. Hij stond op Lowlands, Awakenings en had een van de festivalhits van dit jaar. Een Nederlander waar we met z'n allen trots op mogen zijn en waar we in 2026 niet helemaal meer onderuit kunnen. Dit is hem met All Night. Department, ben wel hier. Er werd mij gevraagd wat mijn favoriete dance track van dit jaar is. En dan ga ik toch zeker voor Seppa met Give It To Me. Ja, omdat dit gewoon een super euforische plaat is. Eh, ja, hij werkt als een gek en hij is ook gewoon behoorlijk creatief. En elke keer als die tweede breakdown komt met die vocals erin eh, en ik kijk omheen, dan voel ik me gewoon even het gelukkigste persoon op aarde. De komende drie uur hoor je alleen het allerbeste van de afgelopen 12 maanden. Dit is de Dance Department Jaarmix. Ik ben Armin van Buren en wees ook altijd welkom in de gratis 538-app Inbox. Ik ben benieuwd naar jouw hoogtepunten van het afgelopen jaar. Wat waren je beste festivals? Wat vond jij de allerbeste tracks? En die laatste vraag hebben we ook gesteld aan verschillende DJ's. Zo hoor je zo meteen de favoriete track van Leighton Jordani. Maar ik trap hem af met een van de best betaalde DJ's ter wereld. Dit jaar kreeg Calvin Harris die titel. En dat kwam onder andere door deze gigantische hit. Calvin Harris en Clementine Douglas met Blessings in de Dance Department Jaarmix. gotta listen. what's up, Dance Department? This is Leighton Giordani here, and I wanted to wish everybody a happy, happy new year. My favorite track this year has been Chris Lake, Ease My Mind. I think it's such an original tech house but also disco era type track. It reminds me of Daft Punk. It's very original, and I always catch myself listening to it when I don't even feel like listening to house. So that's my favorite. And yeah, hope you guys have a happy new year and enjoy this mix. Apartment Mix 2025. days. It's such a pretty place. I see your smiling face. Woke up and now I think I'm dreaming. Sunny days. It's such a pretty place. I see your smiling face. Woke up and now I think I'm dreaming. From my friends, so sweet and innocent. The story never ends. Woke up and now I think I'm dreaming. Don Dolla en Dea met Dreaming in de 538 Dance Department jaarmix van 2025. Ik kijk ook zelf terug op een jaar vol met mega veel hoogtepunten. Het was echt wel een bijzonder jaar voor mezelf. Ik stond op de cover van The Men's Health, bracht een eh, compleet akoestisch album uit, piano. Deed mijn eigen State of Trance evenement in Ahoy, Rotterdam. Ik ging eh, back-to-back met Kiki, face-to-face met Lily Palmer. Maar een van mijn hoogtepunten van het jaar was dat ik back-to-back -back stond met Adam Beyer. Wat we volgend jaar ook weer gaan doen tijdens Coachella. Ik kan niet wachten. En dit is een track die we samen uitbrachten. Adam Beyer, Armin van Buren en D-Shake, Techno Trance. Deze mannen hebben afgelopen jaar een gaspedaal weten te vinden. Lucas en Steve met Toka Disco hoorde je bij 58 Dance Department. En dat moet het mooiste jaar van Lucas nog komen. Hij wordt vader. Ik ben Armin van Buren. Je luistert naar de jaarmix van 2025. Alleen maar hoogtepunten van een bijzonder jaar in de dansmuziek. En ik kreeg hele leuke berichtjes binnen. Hey Armin, dit jaar de liefde van mijn leven tegengekomen en we zijn gaan samenwonen. Topjaar, heel veel geluk in 2026, dat stuurt Marta. En Cheerty zegt, ik ben dit jaar 30 kilo afgevallen. Eindelijk! Onder andere door te dansen op Dance Department. Lekker bezig, cheert. Op na een nog veel mooier jaar met nog meer goede muziek. Dit is een van mijn favoriete tracks van het afgelopen jaar. Argy en Medusa met Pollyanna. Dit is Melodia. niet verwacht aan het begin van dit jaar. Martin Garrix, Rehab en Skytech met Voodoo hoorde je Dance Department. Op naar nog meer mooiere trio's in 2026. Dit is de jaarmix met het allerbeste van de afgelopen 12 maanden. We gaan door tot middernacht. Met nu de man die de perfecte balans in het leven heeft gevonden. Hij vertelde tijdens een Amsterdam Dance Event interview... geen drugs, geen alcohol, wel gymmen, wandelen en de ogen regelmatig even dicht doen. Al dus Frankie Rizardo. Je hoort hem nu met Don't You Want My Love. 25 in onze jaarmix in Dance Department. Je hoorde Ilke Klein en The Way I Feel samen met Jamie McCool. Snel verder met Leighton Jordani, Genesee en Bino Rain. Dit is Call You Back in de jaarmix van 2025. Baby, I'll call you back. battery full. Baseline. baseline. uur van onze jaarmix van 2025. Ogen dicht, even alles vergeten. Gaspedaal in en dansen. Ik ben Armin van Buren en dit is Sit met Tyler Renee. Fancy shit. Christus hier. Er werd mij gevraagd wat mijn favoriete dance van het jaar is.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 again van mijn grote hoogtepunten van het afgelopen jaar noemen. Mijn single met Sam Gray, Dream a Little Dream. Ik draaide hem voor het allereerst tijdens Ultra Music Festival Miami in 2023. Het duurde dus even voordat hij uitkwam. Fans waren echt boos. Ze stonden bij Armada gewoon bij de voordeur van wanneer komt die plaat nou uit? toen hij eindelijk uit was, werd hij ook Dance Smash. En eh, nou, ik draai hem nog steeds met veel plezier in mijn sets. Dit is Dance Department, de jaarmix van 2025. En hier een ander hoogtepunt. Anima en Argy met Son of Sun, Voices in My Head. Voices in voices in my head go voices in my head go voices in my head go I know I should sleep but the voices in my head go I know I should sleep but the voices in my head go voices in my head go London's on fire while Paris burns. True respect is yours to earn. I'll select it, you can turn, resurrect it, no concern. Remember when we used to go to the rave, to the dance, to the rave, to the dance, to the can't where you turn. London's on fire while Paris burns. heard about me, they ain't never seen one. David Guetta. En hun versie van Put Your Hands Up for Detroit... voor de gelegenheid omgedoopt tot Night in Detroit in Dance Department. Dit is onze jaarmix van 2025. allerbeste dance van de wereldwijde dansvloer. En op de valreep van dit jaar pakte David Guetta de award voor beste DJ ter wereld. Voor de vijfde keer al mag hij deze titel een jaar lang dragen. Mede dankzij zijn clubavond op Ibiza natuurlijk bij Ushuaia en in the Universe. Verder met het Italiaanse trio dat ook elk jaar op het Dance Island te vinden is. Medusa and Genesee, dit is Freak. Up in the club, better wash your man. Feel so good, so you come right back. You know I'm a freak, can you handle that? You know I'm a freak, can you handle that? Up in the club, better wash your man. Feel so good, so you come right back. Kilos eraf dansen en opwarmen voor oud en nieuw. Cassie en een SOS in de jaarmix van 2025 in Dance Department op 538. En ieder jaar denk je weer, kan het nog beter? En in iedere jaarmix kom je er weer achter dat ieder jaar weer betere dance heeft. En het belooft weer wat voor 2026. Zometeen heb ik Artbat, Ketema en Marlon Hofstad nog voor je. Maar eerst Julian Feinma en Get Stupid in Dance Department. on the ground. We are lost and found, but love is gonna save us. Shadows walking in the crowd. We are lost and found, but love is gonna save us. Spills and flowers on the ground. We are lost and found, but love is gonna save us. beats. The dance department year mix. en Supersonic hoorde je bij 58 Dance Department. Aan al het goede komt een eind, ook aan deze jaarmix, maar ook aan 2025. We hebben nog een aantal dagen te gaan. Maar namens het hele Dance Department team wensen we je alvast een heel fijn 2026 en een gelukkig nieuw jaar. Rest me nog één ding. Dank aan het hele Dance Department team. Mixmeister Jochem Hameling, Rens Gooseling, Jordi Warners, Kees van der Zwan, Quincy Truno en Lisbeth Strobbe. Ik ben er volgende week weer met de reguliere Dance Department. Heel veel plezier straks met Tiesto. En deze mag ook niet in onze jaarmix ontbreken. Grote doorbraak van Kiki, What a Girl to Do in 25. Oké, Kiki was al heel lang een underground naam waar heel veel mensen op dansten. Maar dit jaar bereikt ze ook het grote publiek op Lowlands. En mocht ze zelf meerdere back-to-backs draaien. Tot volgend jaar!